Jan van der Putten met het NOS-journaal. De provincie Noord-Holland stort een miljard euro op de rekening van het Rijk... en is daarmee de eerste overheid die gaat schatkistbankieren. Noord-Holland verloor eerder 78 miljoen euro. Dat was gestald bij een IJslandse bank die failliet ging. Schatkistbankieren is veel minder riskant. Voor het Rijk is er ook een voordeel. Het hoeft nu minder geld te lenen op de kapitaalmarkt. D66-leider Pechtold beschuldigt de PvdA van verkiezingsretoriek. Pechtold deed dat nadat de PvdA tegen zijn motie had gestemd om niet te bezuinigen op onderwijs. Gisteren had PvdA-fractievoorzitter Hamer nog gezegd dat bezuinigen op onderwijs inderdaad taboe was. Maar die woorden wilden ze niet met de motie kracht bijzetten, want de motie was ambitieloos, zei Hamer. President Obama heeft Iran gewaarschuwd dat hij binnen een paar weken een pakket sancties klaar heeft tegen het land. Iran begon vandaag met het verder verrijken van uranium dan nodig is voor energieopwekking. Volgens Obama lijkt het er daarmee op dat Iran de deur naar een diplomatieke oplossing heeft gesloten. Op Wall Street is de Dow Jones-index weer gesloten boven de psychologisch belangrijke grens van 10.000 punten. De winst vandaag was 1,5 procent. Gisteren sloot de Dow Jones-index voor het eerst in drie maanden onder de 10.000. Vooral voor vrees voor een schuldencrisis in de eurozone. Maar berichten over steunplannen voor het noodlijdende Griekenland leiden tot opluchting op Wall Street. De Belgische regering en het bestuur van Brussel gaan samenwerken om de veiligheid in de stad te verhogen. Dat is de uitkomst van spoedoverleg naar aanleiding van het grote aantal gewapende overvallen. De politie durft wijken als Anderlecht en Molenbeek niet meer in en noemt de situatie onhoudbaar. Er zijn nu afspraken gemaakt over onder meer het aanpakken van schoolverzuim, criminaliteit en het bezit van zware wapens. Dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten kans op een winterse bui. Minima tussen min 2 in het zuidwesten en min 9 in het noordoosten. Morgen wisselen bewolkt, plaatselijke sneeuwbui en op de meeste plaatsen lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. Zie je het antwoord. Tussen het en het. threatening. They're beating plowshares into swords for this title. jugger 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, and two dozen amyls.